Mark Hokken met het NOS-journaal. De Republiek Trump vindt dat de rijkste Amerikanen meer belasting zouden moeten betalen. Dat zei hij in een praatprogramma van de Amerikaanse zender NBC. Trump heeft een belastingplan geschreven waarin alle belastingen omlaag gaan. Hij zei het niet erg te vinden als de rijken meer moeten gaan betalen. Zolang de belasting voor de middenklasse en de bedrijven maar wordt verlaagd, zei Trump. Van de tien mensen die zijn opgepakt voor een dodelijke schietpartij in Dordrecht op bevrijdingsdag... zijn er vijf vrijgelaten... Ze hebben volgens het Openbaar Ministerie niets te maken met de dood van een man van 38. Vier verdachten worden morgen voorgeleid. Een van hen wordt ervan verdacht dat hij heeft geschoten. Volgens de politie was een ruzie de aanleiding voor de schietpartij. Een aantal verdachten kon na de schietpartij makkelijk worden opgespoord... omdat de voorbumper van de auto met het kenteken op straat achterbleef. Een heidebrand die gisteravond woedde in Denenkamp bij Enschede... is vermoedelijk aangestoken. RTV Oost schrijft dat daarvoor meerdere aanwijzingen zijn... Vanaf de plek van de brand heeft een omwonende een auto met hoge snelheid weg zien rijden. De wagen is later teruggevonden met een gebroken vooras. Ook zagen omstanders bij het ontdekken van de brand op drie verschillende plekken vuurhaarden. Een stuk heide met een oppervlakte van een klein voetbalveld werd verwoest. Landskampioen PSV wordt morgenavond gehuldigd op het Stadhuisplein in Eindhoven. Voor die tijd wordt de selectie op een platte kar van het stadion naar het Stadhuisplein gebracht. PSV werd vanmiddag kampioen door een 3-1 overwinning op PEC Zwolle en door het puntverlies van Ajax. De Amsterdammers speelden uit bij de Graafschap met 1-1 gelijk en verspeelden zo de titel. Het weer, het blijft zonnig. Vannacht daalt de temperatuur naar rond de 13 graden.